Door Alwegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat meer gemeenten betrekken bij de wietproef. Daarbij wordt het telen van wiet gedoogd in 6 tot 10 gemeenten. Onlangs adviseerde een commissie die het experiment heeft onderzocht... om de proef uit te breiden naar meer gemeenten. Haagse bronnen melden nu dat de coalitie dat ook wil gaan doen. Het zou de bedoeling zijn dat de proef in 10 gemeenten blijft... dat er een soort controlegroep van meer gemeenten komt. Zo kunnen de resultaten worden vergeleken met de andere 10 gemeenten. Voor de derde nacht op rij zijn er ongeregeldheden uitgebroken in de Franse stad Nantes. Volgens de brandweer zijn zo'n 50 auto's in brand gestoken. Drie mensen zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. De rellen begonnen vannacht na een herdenkingstocht voor een man van 22... die dinsdagavond werd doodgeschoten door de politie. Hij was daarvoor op een agent ingereden bij een controle. Een huisarts in Velserbroek wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag. De man van 62 heeft zich mogelijk aan zes vrouwen vergrepen zouden patiënten onnodig hebben aangeraakt. Ze moesten zich uitkleden terwijl dat niet nodig was. De zaak kwam aan het licht toen de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd klachten binnenkreeg over de huisarts. Veertien mensen deden melding, zes van hen deden aangifte. De arts uit Velsenbroek is op vrije voeten op voorwaarde dat hij zijn beroep voorlopig niet uitoefent. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is aangekomen in Noord-Korea. Het wordt het eerste officiële overleg tussen de landen sinds de top van president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim vorige maand. Pompeo gaat praten over de ontmanteling van de Noord-Koreaanse kernwapens. Verder wil de minister de teruggave regelen van de lichamen van Amerikaanse militairen... die tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 50 vermist zijn geraakt. Het weer vanochtend vooral in het noorden en midden veel wolkenvelden. In de middag geleidelijk overal zonniger.